Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Medewerkers in de zorg leggen rond deze tijd twee minuten het werk neer. Ze maken zich zorgen over geweld en agressie op hun werk. Verpleegkundige Martijn uit Ermelo kan daarover meepraten. Uitschelden, eh, krabben of wel echt specifiek dreigen. Ik kom je opzoeken en eh, ik sla je in elkaar bijvoorbeeld. Eh, verbale agressie, maar ook wel fysieke agressie in de zin van... Eh, klappen krijgen. Ja. een aanleiding voor de staking vandaag is een steekpartij in een GGZ-kliniek in Heerlen vorige maand. Een medewerkster werd daar neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. De man die dinsdag in Londen mensen aanviel met een zwaard is aangeklaagd voor moord. Een jongen van 14 raakte bij die aanval zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Vier anderen raakten ook gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. En waarom de verdachte mensen aanviel, dat weten we nog niet. Geen lekkere Koningsdag afterparty voor mensen in Berkel en Roderijs, boven Rotterdam. Meerdere mensen zijn flink ziek geworden, moesten overgeven en kregen ook last van diarree. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft negen meldingen binnengekregen. waarschijnlijk hebben meer mensen er last van gehad. En er wordt nog onderzocht waar die besmetting vandaan komt en morgen duiken de temperaturen helaas weer naar beneden. En vanmiddag gaat het al in een groot deel van het land regenen en onweren. Dus veel mensen die gaan nog even naar het strand toe vandaag. Maar die ontdekten dat het daar niet zo warm is als ze dachten. Hoorde een verslaggever van NH in Wijk aan Zee. Wij zaten net op het eh, strand, maar daar was het nog eventjes eh, te koud. Ja? En uh, nou, hier is het goed houden. Dus... Uh, de vakantie is begonnen. Eindelijk is het wat mooier weer. Heel fris windje. Wordt er nog gezwommen vandaag? Nee. Stuk koud? Ja. Nog even wachten. Ja, de terrassen doen wel gewoon goede zaken hoor. Want daar is het zomers genieten. Het weer dan nog, eind van de middag en vanavond. Pittige buien dus, met kans op hagel en onweer. Maar tot die tijd is het weer een prima lentedag. Droog en flink zonnig bij 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Hilversum-Noord 3 kilometer file. Op de A10 Watergaasmeer richting Knoop het Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotenvaart 5 kilometer file.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 Mm. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking right have never lacked a reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the candles can. I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, mm -mm, another piece backs away. for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers.